Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een ex-politieagent uit Alkmaar, die informatie lekte uit politiesystemen... is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Hij zocht tegen betaling naar kentekennummers en informatie over personen... en gebruikte accounts van collega's zonder dat die dat wisten. De agent deelde de informatie met zijn broer, die alles doorgaf aan criminelen. De broer kreeg vijf en een half jaar cel. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor twee leiders van de Taliban. Het gaat om de hoogste geestelijk leider en de hoogste rechter van het Afghaanse regime. Ze worden gezocht vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes in Afghanistan. Volgens het strafhof komt er bij die vervolging moord, marteling en verkrachting kijken. De Taliban grepen de macht in 2021. In eerste instantie leken ze gematigd, maar sindsdien zijn rechten van vooral vrouwen en meisjes systematisch afgebroken. De Amerikaanse president Trump geeft de EU langer de tijd om een deal met de VS te sluiten over handelstarieven. De deadline was 9 juli, maar wordt verplaatst naar 9 augustus. Trump dreigt met hogere importheffingen als er geen deal komt. Momenteel geldt er voor de meeste goederen een tarief van 10%. En dat kan 20 worden, dreigt Trump. Op auto's, aluminium en staal gelden al hogere heffingen. De EU-lidstaten hebben verschillende belangen bij een deal... en de EU wil daarom inzetten op een akkoord op hoofdlijnen... waarbij de details later worden uitgewerkt. De Universiteit Twente gaat alleen nog samenwerkingen aan in oorlogsgebieden als die bijdragen aan vrede. De UT heeft nieuwe regels voor samenwerking met internationale wetenschappers. De universiteit wil voorkomen dat onderzoek wordt misbruikt voor mensenrechten schendingen. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen eerst veel bewolking, later in het westen vaker zon. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file... door drukte rondom de afgesloten A10. Op de A5 vanuit Hoofddorp heb je voor de A10 nog 10 minuten vertraging... En op de A9 van Alkmaar naar Diemen rijdt het ook nog langzaam...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 Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik in deze uitzending veel opnamen met het woord summer in de titel. Het is tenslotte hoogzomer en aan de zomer is door veel jazzmuzici in een of andere vorm aandacht besteed. Voor de rest draai ik ook wat lekkere zomerse Latin jazz music. Dus relax, schenk nog een kop koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het trio van Johan Clement... die vaak in de krocht heeft gespeeld hier in Zandvoort... met het nummer van Oscar Peterson, When Summer Comes van zijn cd On Request. Zijn cd bedoel ik Johan Clement. Hij werd begeleid door de founding father van jazz in Zandvoort... Erik Timmermans op bas, Frits Landersbergen op drums... die afgelopen weekend nog te horen was in Gouda met de Jazzweek... in Voorburg. Hij is weer volop actief op alle Nederlandse jazzfestivals... en daarnaast ook nog Jeroen de Rijk op dit nummer percussie. We gaan door met een eh, Latin nummer. Laura Fiji. Met een opname uit 2000 van haar cd The Latin Touch. Met Kizas, Kizas, Kizas. me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. waren de zomerse klanken van Laura Fiji met Kisas. Eh, een all-time favorite wanneer het over het woord zomer gaat... en we aan de zomer denken, is natuurlijk eh, het beroemde George Gershwin nummer Summertime. Ik heb hier een, een opname klaarstaan van Miles Davis... met eh, het orkest onder leiding van Gil Evans. Het is een al wat bejaarde opname... maar nog steeds qua muziek springlevend... Eh, opgenomen in augustus 1958. Uit Porgy Bess luistert u naar Miles Davis met Summertime. mooie klanken van het orkest van Gil Evans... met Miles Davis op trompet, Summertime. Een Nederlandse vocaliste, eh, Rita Reis... uit haar cd Collage, begeleid door een orkest... onder leiding van Rogier van Otterlo... met Toet Stielemans op mondharmonica... zingt zij een compositie van Michel Legrand... Once Upon a Summertime. pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers chimed. een mooie combinatie. Dat orkest van Rogier van Otterlo. De prachtige stem van Rita Reis. En het hele subtiele mondharmonica-spel van Toets Tielemans. Once Upon a Summertime. Uh, ik ga weer naar het Latin toe. En eh, wie ook Latin heeft gezongen, heeft één cd uitgebracht. Eh, die helemaal in de Latin sfeer is. En dat is Frank Sinatra. Frank Sinatra bracht de cd uit in 1967, getiteld <clears throat> Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim. En van die cd draai ik, die moet ik even voorzetten, ja, daar komt hij, How Insensitive. told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed. must have asked Did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? Now she's gone away, and I'm alone with a memory of her last look. Vague and drawn and sad, I see it still all her heartbreak in that last look. Ah, porque você foi falso assim, assim, tão desalmado. was I to do? What can one do when a love affair is over? Ja, Frank Sinatra en Antonio Carlos Jobim. Wat kon Sinatra toch fraseren en timen. Ook weer in dit prachtige How Insensitive. Uh, in de jaren 70 en 80 was ik een eh, groot liefhebber van eh, de radioprogramma's van Willem Duis. hij is mijn voorbeeld hoe je radio moet maken als het gaat om dit soort muziek. Mooie mainstream jazz. Eh, wat niet velen weten is dat zijn vrouw, Mary Duis, eh, ook zong. Weliswaar alleen maar tussen de schuifdeuren, oftewel thuis. Maar één keer is er een opname gemaakt in eh, Willem en Mary Duis hun huis in Saint-Paul-de-Vence. en ook toet Stielemans was daar aanwezig. En Willem zelf zat toen aan de piano en eh, Ruud Jacobs was er ook en die speelde de bas.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 Cupid dolls we won. The bell you rang to prove that you were strong. The things we did last summer. I'll remember all winter long. The earth that we used to pack. We never could explain that sudden summer rain, the looks we got when we got back. The leaves began to fade like promises we made. dit was dus een privéopname uit het huis van Mary en Willem Duis in Saint-Paul-de-Vence. En we horen heel prominent ook weer Toets Tielemans op gitaar en eh, mondharmonica... met de subtiele basbegeleiding van Ruud Jacobs. The Things We Did Last Summer. Eh, hij heeft maar op één cd gestaan. Het is verder nooit commercieel uitgegeven. Dus toch wel een speciale opname. We gaan weer wat Latin doen. En als je het over Latin hebt, dan heb je het over Astrid Gilberto, João Gilberto en natuurlijk ook Stan Getz. Van uh, een van mijn Getz cd's, Getz for Lovers, horen we Astrud en João Gilberto zingen, Stan Getz op tenor, Bill Evans op piano, Kenny Burrell op gitaar, Ron Carter op bas en Grady Tate op drums. Het is een cd uit 2002.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 keer weer een prachtig nummer. Ook al hebben we het duizenden keer gehoord. Het blijft mooi. Girl from Ipanema, Astrid, Gilberto en Stan Getz. Eh, we gaan eh, door weer met het thema zomer. En dit keer het nummer The Summer Wind. Summer Wind komt van een cd getiteld Echoes of Jillies. Helemaal gewijd aan songs die Sinatra met name bekend heeft gemaakt. En de uitvoerenden zijn Monty Alexander op piano, John Patitucci op bas en Troy Davis op drums. Een opname uit december 1996 luistert u naar The Summer Wind. En dat waren de klanken van Monty Alexander. Begeleid door John Patitucci en Troy Davis. We gaan weer wat uh, eh, Latin doen. En we gaan dit keer naar de, ik dacht, broer van uh, Astro Gilberto. En dat is uh, eh, Joao. En het komt van een cd getiteld Stan Getz meets Joao en Astro Gilberto in New York, 1964. Um abrazo no bonfa. dat was een prachtige solo-gitaarnummer. Un abrazo no bonfa. Een eh, knuffel. En no bonfa zocht ik op in Portugees. Maar daar geeft Google geen antwoord op. Hij vertaalt het gewoon als bonfa. Whatever that may be. Eh, we gaan weer terug naar het thema zomer. En uh, uitgevoerd een nummer door Bill Evans en Eddie Gomez. Bill Evans op piano en op deze cd getiteld Montreux 3. Af en toe ook de elektrische piano en Eddie Gomez op bas. Dus een eh, duo. Het is uitgekomen op het merk Fantasy. Het was een live recording in Montreux op 20 eh, juli 1975. Dus eh, dat is pak een beetje 25, 50 jaar geleden alweer 50 jaar. Maar qua muziek nog springlevend. Eh, het nummer is getiteld The Summer Knows. Ja, En dat was eh, Bill Evans met uh, Idi Gomez op de bas... die op het laatst nog een eh, mooi stukje strijkwerk deed. we zijn alweer toe aan bijna het laatste nummer. Het ene laatste nummer voor de klok van 11. En daarvoor heb ik klaarstaan Ella Fitzgerald. Een... Ella wordt begeleid door de Count Basie Orchestra. Het is een opname uit 1972 van de, wat mij betreft nog steeds een van de beste uh, live concerten van Ella. Jazz at the Santa Monica Civic, een driedubbel cd. En zij zingt met Count Basie op de achtergrond Indian Summer. Thank you. I wonder how many remember this one. summer. You old Indian summer. You're the tears that comes after June time's laughter. You see so some en dat was uh, Ella Fitzgerald. Het laatste nummer voordat we naar de nieuwsberichten gaan... <clears throat> is een nummer van de pianist Hampton Hawes. Misschien dat velen van u niet van hem gehoord hebben. Hij eh, werd geboren in 1928 en uh, was autodidact. heeft met, hij kwam uit California, speelde met heel veel mensen... en eh, zoals zoveel jazzmuzici viel hij ook op een gegeven moment voor de heroïne... en werd veroordeeld tot uh, tien jaar gevangenisstraf. Eh, op een gegeven moment, dat was toen hij uit de gevangenis... president Kennedy's inaugurale speech zag op televisie... heeft hij een request geschreven en inderdaad... in augustus 1963 gaf Kennedy Hampton Horse Executive Clemency. En eh, toen was hij eruit. Hij resumed uh, Hampton Horse startte weer met optreden, met recording.